Drie uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Het islamitische Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam... krijgt vanaf 1 december geen geld meer van de overheid... als niet binnen twee dagen alsnog een interimbestuurder wordt aangesteld. Minister Slop schrijft dat aan de Tweede Kamer. De school had voor vandaag de taken moeten overdragen aan een interimbestuur, Dat is niet gebeurd. Er is een kandidaat, maar omdat hij geen moslim is... moeten eerst de statuten worden gewijzigd. En dat kan enkele weken duren. Slop wil daar niet op wachten. Op het Haga Lyceum is sprake van financieel wanbeheer. En verder zouden leerlingen er niets leren over democratie en de rechtsstaat. In Maastricht zijn honderden boeren bij het provinciehuis aan het protesteren tegen de stikstofmaatregelen van de provincie. Ze willen dat die worden opgeschort. Het protest in Maastricht verloopt rustig. De boer die gisteren in Groningen met zijn tractor de deur van het provinciehuis vernielde is aangehouden. Ook de bijrijder van een trekker die hekken omverreed op een plein zit vast. De bestuurder nog niet. Morgen willen de boeren eerst gaan demonstreren bij het RIVM in Beeldhoven. Dat instituut heeft de stikstofmetingen gedaan en daarna willen ze naar Den Haag. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten morgenochtend de snelwegen rond Utrecht zoveel mogelijk te mijden. Omdat de boeren weer gaan protesteren tegen de stikstofregels, onder meer bij het RIVM in Beeldhoven. Trekkers zullen dan veel overlast veroorzaken, denkt Rijkswaterstaat. Aan het einde van de ochtend kan er flinke vertraging ontstaan op de wegen naar Den Haag, omdat boeren ook willen gaan protesteren op het Binnenhof. Het weer tot slot. Het is bewolkt. Op veel plaatsen valt wat regen of motregen. In de westelijke kustprovincies niet zoveel. Het wordt ongeveer 16 graden. Morgen is er eerst in het noordoosten wat zon. Verder is het bewolkt en het gaat op steeds meer plaatsen regenen.